Dit is Martijn Nijhuis met het NMS Journaal. Er is binnenkort waarschijnlijk een nieuwe nationale ombudsman. Een kamercommissie heeft Reinier van Zutphen voorgedragen... als opvolger van Alex Brenningmeijer. Van Zutphen is nu president van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Daarvoor was hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. De Tweede Kamer stemt binnenkort over de voordracht. Eigenlijk zou AWB-directeur Van Woerkom de nieuwe ombudsman worden, maar die trok zich vorig jaar terug toen er discussie ontstond over zijn vertrekregeling bij de AWB. Hij kwam eerder in opspraak door een uitspraak over Marokkanen. In België zijn elf vermoedelijke mensensmokkelaars opgepakt. De verdachten zouden illegale op vrachtwagens naar Groot-Brittannië zetten. Dat gebeurt volgens het OM al jaren op parkeerterreinen tussen Brussel en de Franse grens. De bendes vroegen tot 3500 euro voor de rit. Tijdens de politieactie in België werden twee transporten onderschept met in totaal 17 illegalen aan boord. De meeste vluchtelingen komen uit Syrië of Afghanistan. De Tweede Kamer wil van staatssecretaris Mansveld weten waarom de NS de dienstregeling heeft aangepast, terwijl het tot nu toe meevalt met het winterweer. De oppositiepartijen CDA, PVV en eenmansfractie van Vliet hebben geen goed woord over voor het besluit om vandaag de helft minder treinen te laten rijden in de Randstad. CDA-kamerlid Van Helvert heeft het over een belachelijk paardenmiddel. Hij vergelijkt het besluit van NS met een arts die zijn patiënt in een isoleercel zet om een griepje te voorkomen. Regeringspartij VVD vindt dat we ons hoofd koel moeten houden, maar wil wel een evaluatie van de winterregeling. Het weer tot en met morgen winterse bui met in het binnenland de grootste kans op sneeuw bij een graad of 4. Aan zee staat een mogelijke harde zuidwestenwind. Vannacht liggen de minima rond het vriespunt. Dit was het en... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos staat 3 kilometer file tussen Zaltbommel en Knoop het Empel. Vanwege slecht wegdek op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Rijswijk en Plasboer-Polder 4 kilometer file. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag aansluitend tussen Delft-Zuid en Knoop het Ipenburg 5 kilometer file. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam staat door een ongeluk bij Afrit Berkel en Roderijs 5 kilometer file vanaf Delft-Noord. De linkerrijstrook is dicht. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum bij Papendrecht 3 kilometer. 10 kilometer door wintersweer op de A15 Gorkum richting Nijmegen tussen Waddenooien en Ochten. Op de A16 Rotterdam-Breda bij de Drechttunnel is de rechterrijstrook dicht vanwege een spoedreparatie.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 Een hele goede middag luisteraars. Na Bart met zijn lucifer is het nu weer tijd voor Muziek Boulevard Live. Het is vandaag 29 januari 2015. Wat kan u vandaag in mijn programma verwachten? Rond de klok van half vijf, de column van Mandy Schoorl en om ongeveer half zes het weer voor het komend weekend. En in de komende twee uur veel nieuws over Zandvoort en de directe omgeving. Maar ik heb vooral veel lekkere muziek voor u uitgezocht. Zoals gewoonlijk starten we met de Beatles. If I Fell uit 1964... Wederom een lied geschreven door John Lennon en Paul McCartney. Het lied werd in Groot-Brittannië uitgebracht op de soundtrack van de eerste speelfilm van de Beatles, A Hard Day's Night. In de Verenigde Staten werd het nummer ook uitgebracht als B-kant van de single And I Love Her. En daarop volgt Billy Joel met Uptime Girl. Mijn naam is Hans Wassenaar. Ik wens u veel luisterplezier. If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? Cause I've been in love before and I found that love was more than just holding hands. luistert naar het leukste radiostation van Nederland. Zandvoort, 31 januari, Blackjack Live. Speciaal en gratis voor al onze klanten. Een leuke, promotioneel spel dat afgeleid is van het beroemde casinospel Blackjack. Na Willem Ruis en boven Erven Dorwens glorieert nu ook onze eigen spelleider Frank Vink... met een spelshow die op zijn lijf geschreven is. Erg leuk om bij te wonen. En wie weet bent u een van de gelukkigen... die ook nog eens de deur uitstapt met een van de vele waardevolle prijzen... De aanvang is 9 uur s avonds.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 En met je hobby's werd gedeeld. Soms zat je samen in één klas of liep je door het hoge gras buiten de stad. onhandig mompelde je wat. Onhandig fluisterde je, schat. Ook ging je met haar mee naar huis en deed je huiswerk bij haar thuis. Dan zei ze, mam, mag hij straks ook een boterham? Ze zeiden dat je met haar ging, want om je pink droeg jij haar ring met rode steen. Die gaf ze eerder aan geen een. Dan komt de tijd waarop je ziet met meisjes lopen is toch niet zoals je dacht. Wat had je eigenlijk verwacht? Je kleurde diep tot in je nek als vriendjes riepen: Mij de gek, omdat je wist Met vissen had men jou gemist. Een uur had jij ook gevist. En s'avonds zeg je na een feest waar jij met haar bent heen geweest. Hier is je ring. Wat moet ik met dat kleren ding? leek haar s'avonds nog zo echt. En nu opeens heb jij gezegd, ik wil niet meer. De eerste keer doet zoiets zeer. Dan lig je huilend in je bed. Je voelt een redeloos verzet en ook de pijn. Je denkt, zo zal het nooit meer zijn. Zo zal het zeker nooit meer zijn. Je weet, zo zal het nooit meer zijn. De eerste sleutels zijn uitgereikt aan de bewoners van de nieuwbouwwijk Nieuw-Overbos. Bewoners waren afgelopen week al in de appartementen om zich voor te bereiden op de verhuizing. Dit seniorencomplex Nieuwe Stijl richt zich op vermogende ouderen... die graag in wat meer luxe hun laatste levensdagen willen slijten. Niet alleen zijn de appartementen ruim van opzet... maar ook kunnen alle bewoners desgewenst gebruik maken van een compleet aanbod van diensten... op het gebied van ondersteuning, service, welzijn en zorg. Omwonenden zijn niet zo blij met Nieuw Overbos. Vanwege de omvang van het gebouw, is die gericht is op oudere doelgroep, wordt het complex in de volksmond grappend Nieuw Benidorm genoemd. Het luxe complex aan de Van Lennepweg telt 97 huurappartementen. Elk wordt naast de complete keuken voorzien van een luxe badkamer en een ruim terras. Daarnaast stelt het complex 42 wooneenheden voor psychogiatrische patiënten via initiatiefnemer Stichting Sint-Jacob. Doelgroep zijn ouderen die zorg en verpleging behoeven. Ook realiseert, realiseert Sint-Jacob een, een woonzorgcentrum en een dagopvang. Sintus Achmea Real, Estate en Finans realiseert een gezondheidscentrum met een apotheek. Ook is er een wijkcentrum en een wijkservicepunt. Het pand krijgt zo'n 200 parkeerplaatsen. Het Leeuwendeel in de parkeergarage.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 suddenly bring showers, rain to grow. Oh. 1 februari is het weer zover en zal de Zandvoortse Rommelmarkt weer plaatsvinden in Theater de Krocht. Op deze markt wordt uitsluitend tweedehands spullen aangeboden, alsmede antiek, curiosa, verzamelingen, boeken enzovoort. De bar van Theater Krocht zal de hele dag geopend zijn... zodat u na uw aankopen te hebben gedaan... er een heerlijk kopje koffie, een drankje en of een broodje kunt genieten. De toegang tot de markt is gratis. Meer informatie? Theater De Krocht, Grote Krocht 41. Het e-mailadres is dekrocht.zigo.nl. En de aanvang is 10 uur en het is om 4 uur smiddags afgelopen. When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing. it made me smile. Those were such happy times, and not so long ago yesterday song. yesterday de, column, van de week. Van, Open einde. Hoe is het om geen afscheid te kunnen nemen? Vorige week in Thailand, Chiang Rai, lazen we verslagen dat treurige bericht. Ons 19-jarige poes overleed. Precies een week nadat we weg waren. We hebben snikkend van onze notebook gezeten. Mailwisselingen over en weer, ongeloof, vragen, overpijzingen en mooie herinneringen. Dan het besef dat het echt is, hoewel het nog steeds een beetje onwerkelijk voelde. Je weet dat het zo is, maar je kunt het gewoon nog niet bevatten. We hebben afgesproken haar te laten invriezen. Hoe vreemd blij waren we bij thuiskomst. Dat we haar nog even hebben kunnen aanraken. Een laatste knuf. Het zelf kunnen aanschouwen dat ze daadwerkelijk geen zuchtje adem meer uitblies. Ik denk dat iedereen dat nodig heeft. Iets stadsbaars om echt te kunnen accepteren dat iemand er niet meer is. Maar bij vermissingen, ontvoeringen, vliegtuigcrashes... en zijn vele situaties te noemen... waarbij nabestaanden nooit echt afscheid van hun dierbaren hebben kunnen nemen. Alles blijft een open einde houden. Nog tientallen lichamen van de verongelukte inzittenden uit de gecrashte A320 Airbus van Air Asia... die op de bodem van de Javazee liggen. Schoolmeisjes in Nigeria die na de massaontvoering nooit meer thuis zijn gekomen... In tegenstelling tot de lichamen van de twee vermiste jonge dames in Panama, die uiteindelijk wel gevonden werden. Pas toen kon ook echt het rouwproces begonnen worden. Van het ene op het andere moment nooit meer een lach samen, nooit meer samen mot. Ineens voor altijd die lege stoel, omdat je diep in je hart nog altijd een kiertje hoop blijft houden. Op welke wijze is het leed te verzachten voor de achterblijvers? Wanneer is een open einde sluitend? De angst, de machteloosheid. Je wilt zoveel, maar je kunt zo weinig. De totale onreddering. Toch zullen ook zij uiteindelijk verder moeten. Hoe bovenmaats moeilijk ook. Met alle denkbare kracht voor verwerking. Oneindig en in betaamde heftigheid. Het niet weten voorbij. Mandy Schoorl. You know what I want you to say. Don't be cruel to a heart that's true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart that's true. And I don't want no other love.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 Smartlappen en levensliederen meezingen met een live accordeon. Liedboeken aanwezig en de toegang is gratis. Gezelligheid is gegarandeerd. Meer informatie, Café Koper, Kerkplein nummer 6. Telefoonnummer 023 5713 546. En de website www cafekoper.nl. En het is nachts om twee uur afgelopen. You tell me that you right now. give it to you straight right now. les horizons, je sais qu'elle m'aime encore. Cette fille que j'avais surnommée Butterfly, ma butterfly. Dans un mois, je reviendrai. Butterfly, ma butterfly. Bref, je resterai. L'océan, c'est petit, tout petit, pour deux cœurs où l'amour a grandi. Malgré ce que tu dis, tu vois qu'elle m'aime encore, cette fille que j'avais enlacée. Butterfly. malgré ce que tu dis. Je sais qu'elle m'aime encore, cette fille que j'avais embrassée.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 I cried Han Cohen weer terug in de politieke arena. Cohen die in maart 2014 als nummer 5 op de lijst van OPZ 52 voorkeurstemmen kreeg, sluit zich echter niet aan bij de coalitiepartij, waarvoor hij vorig jaar als wethouder actief was. Hij sluit zich aan bij de oppositiepartij GBZ, waardoor de meerderheid van de coalitie is geslonken tot slechts één stem. De coalitiepartijen, OPZ, CDA en D66, houden samen 9 van de totaal 17 zetels over. Een broze meerderheid dus. Afgelopen dinsdag heeft Cohen zijn handtekening gezet en naar het er nu uitziet wordt hij begin maart geïnstalleerd.